is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De VN-Mensenrechtenraad wil dat het internationaal strafhof onderzoek gaat doen naar de toestand in Syrië. Er zijn volgens de raad genoeg bewijzen dat er de afgelopen maanden ernstige schendingen van de mensenrechten zijn gepleegd bij het neerslaan van anti-regeringsprotesten. De commissie dringt er bij de VN-veiligheidsraad op aan het hof in Den Haag in te schakelen, net als eerder bij Libië gebeurde. Het Syrische bewind heeft gemeld dat de dagenlange belegering van de havenstad Latakia voorbij is. De opstandelingen zouden er zijn verslagen. Volgens inwoners is het geweld inderdaad afgenomen. Wel zouden er gisteren opnieuw honderden mensen zijn opgepakt en naar een stadion zijn gebracht waar ze worden vastgehouden. PVV'er Daniel van der Stoep stapt uit het Europarlement. In een persverklaring zegt hij dat hij gisteren een verkeersongeluk heeft veroorzaakt onder invloed van alcohol. Er waren geen gewonden, maar volgens de 30-jarige politicus heeft hij zichzelf gedisqualificeerd als parlementariër. Een volksvertegenwoordiger dient dit soort gedrag niet te vertonen, zegt van der Stoep, die twee jaar in het Europarlement zat. PVV-leider Wilders betreurt het incident en zegt dat hij de beslissing van van der Stoep om op te stappen respecteert. Nog dit jaar wordt de 7 miljardste aardbewoner geboren. Dat staat in een rapport van het Franse Demografische Instituut INET. De bevolkingsgroei komt vooral voor rekening van Afrika, waar vrouwen gemiddeld 5 kinderen krijgen. De groei van de wereldbevolking neemt wel af. Pas over 14 jaar wordt volgens het instituut het volgende miljard bereikt, terwijl dat nu 12 jaar heeft geduurd. Tegen het eind van de eeuw zal de bevolkingsgroei afvlakken, dan wonen er volgens de onderzoekers een kleine 10 miljard mensen op aarde. Het weer, vannacht opklaringen, minima 9 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Overdag eerst wat zon, later meer bewolking en buien die plaatselijk stevig kunnen zijn met onweer, hagel en windstoten. Middagtemperatuur 20 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.